Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Chinese politie heeft twaalf mensen opgepakt in verband met de explosie van twee weken geleden in Tianjin. Onder de arrestanten zijn enkele topmannen van het bedrijf waarvan een chemisch depot ontplofte, meldt het Chinese persbureau Xinhua. De ontploffing van het depot kostte aan zeker 139 mensen het leven en richtte een ravage aan in het havengebied van Tianjin. Nog altijd worden tientallen mensen vermist. Het nieuws over de arrestaties komt een dag na het ontslag van de toezichthouder op de arbeidsveiligheid. De man wordt onder meer verdacht van corruptie. Nederland en Sint Maarten blijven samenwerken bij de aanpak van de corruptie en criminaliteit op het eiland. Dat is de uitkomst van spoedoverleg in Den Haag, nadat er een conflict was ontstaan over de samenwerking. De Nederlandse politiechef Bouwman wilde een aparte criminele inlichtingendienst oprichten buiten de lokale politie van Sint Maarten om. Sint Maarten was het daar niet mee eens. De Amerikaan, die tijdens een tv-uitzending een verslaggeefster en een cameraman doodschoot, heeft enkele uren na de schietpartij een fax gestuurd naar nieuwszender ABC. Daarin zegt de man, die later zelfmoord pleegde, dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood in een kerk. In Guatemala zijn zeven lichamen gevonden in afvalbakken van een zwaar beveiligde gevangenis. Volgens een woordvoerder van de gevangenis zijn nog niet alle lijken geïdentificeerd, maar gaat het vrijwel zeker om leden van een criminele bende. De slachtoffers zouden zijn geslagen en gestikt. Op 8 augustus werden in dezelfde gevangenis drie andere gevangenen dood aangetroffen in een toiletruimte. Het weer. De komende uren wordt het overal tijdelijk droog. Overdag is het bewolkt en regent het geruime tijd. In de avond wordt het dan weer vanuit het westen droog.